Eefje kunnen met het NOS-journaal. De ChristenUnie wil zwaardere straffen voor mensen die religieus of racistisch geweld plegen. Het voorstel is vooral gericht op het tegengaan van geweld tegen joden en christenen. Aanleiding is de vernieling van een joods restaurant in Amsterdam vorig jaar. Een man sloeg toen met een stok met een Palestijnse vlag de ramen van een koosje restaurant in. De dader wordt alleen verdacht van vernieling en poging tot diefstal. Volgens ChristenUnie-leider Segers komt de man daarmee te makkelijk weg. In Taiwan zijn zeker vier mensen omgekomen bij de zware aardbeving gisteravond. Zeker 200 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Meer dan 140 mensen worden nog vermist. De aardbeving in het oosten van Taiwan had een kracht van 6,4. In de stad Hualin is een hotel zwaar getroffen. Op foto's is te zien hoe het pand op omvallen staat. Honderden huishoudens in de regio zitten zonder stroom. Staatssecretaris Knops vliegt vandaag naar Sint-Eustatius. Hij gaat daar het besluit van Nederland uitleggen om in te grijpen in het bestuur van het eiland. Vandaag wordt de regeringscommissaris benoemd die voorlopig het bestuur op het Caribische eiland overneemt. Sint Eustatius is een bijzondere gemeente van Nederland. Het kabinet grijpt erin omdat er sprake is van financieel wanbeheer, willekeur en intimidatie. De eilandraad wordt ontbonden en de gedeputeerde en waarnemend gezaghebber worden uit hun functie gezet. Een zware maatregel, zei Knops eerder al, maar hij ziet geen andere oplossing. Nederlandse huishoudens zijn in 2016 in doorsnee rijker geworden. Dat komt door de stijgende huizenprijzen, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Er kwamen in 2016 in ons land in totaal 9000 miljonairs bij. In het Noord-Hollandse Laren was het doorsneevermogen het grootst. In Rotterdam was het het laagst. Het weer helder bij min 4 tot min 8. Komende dag droog en zonnig, pas in de middag komt het kwik een paar graden boven nul.